Waarom de man was opgenomen is niet bekend. Ook wil de kliniek zijn identiteit niet bekendmaken. In de Groningse kliniek worden zo'n 240 TBS'ers behandeld. Volgens de instelling gaat er elke week meer dan 300 keer een TBS'er met verlof naar buiten. De SGP doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Lijsttrekker wordt een vrouw van 24, Paula Schot. Ze noemt zichzelf op Twitter een typisch moderne SGP-vrouw. Het is pas de tweede keer dat een vrouw lijsttrekker wordt bij de strenggelovige partij. De allereerste was Lilian Jansen. Zij zit nu voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen. Noah en Emma waren afgelopen jaar de meest populaire kindernamen... blijkt uit de lijst van de Sociale Verzekeringsbank dat de kinderbijslag uitkeert. Regionaal gezien zijn er grote verschillen. Zo zijn Jesse en Lieke het meest populair in Friesland... Levi en Tess in Gelderland en Jan en Johanna in Zeeland. In het eh, totaaloverzicht staan trouwens voor het eerst alleen namen die minstens 25 keer voorkomen... zodat de focus minder op opvallende namen ligt. En het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden van het land en in de Randstad zit veel fijnstof in de lucht. Het is eh, rustig weer en er staat maar weinig wind. Daarom is, het, is de luchtkwaliteit onvoldoende en plaatselijk zelfs slecht. Dat kan leiden tot klachten aan de luchtwegen, waarschuwt het RIVM. Het weer nog in het eh, oosten en zuidoosten komt plaatselijk dichte mist voor. Het is net iets boven nul. Overdag bewolkt en grijs en vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt een graad of 4. Zaterdag droog en wat zon. Zondag wordt het overal zonnig. Dit was... Zin in Zandvoort? Zandvoort